is de afgelopen avond een vrouw om het leven gekomen. Dat gebeurde op de landscheidingsweg vlakbij de N44... Een auto met zeven jonge inzittenden raakte bij Wassenaar door onbekende oorzaak van de weg, botste tegen een betonnen rand en sloeg over de kop. Dat leidde tot een grote ravage. Een traumahelikopter heeft hulp geboden. Naast een doder is er een zwaar gewonde die er zeer slecht aan toe is. De bestuurder van de auto raakte licht gewond. Nederland draagt niemand voor als toekomstig EU-president, zei staatssecretaris Timmermans van Europese Zaken in Met het oog op morgen. Hij wees erop dat premier Balkenende, die vaak wordt genoemd voor die functie, heeft ontkend dat hij kandidaat is. Uit de woorden van Timmermans blijkt dat Nederland ook niemand anders voordraagt. Dat wil niet zeggen dat de EU-president sowieso geen Nederlander kan zijn. Als de lidstaten niet eens worden over een van de voorgedragen kandidaten is alles weer mogelijk. Tot nu toe is alleen de Britse oud-premier Blair officieel in de race. Timmermans was verder opgetogen over het Ierse ja tegen het verdrag van Lissabon. Hij sprak van een hele mooie uitslag. Timmermans hoopt dat nu ook Polen en Tsjechië snel zullen tekenen. De Nederlandse volleybalvrouwen spelen in de finale van het EK tegen Italië. De Italianen wonnen de halve finale de afgelopen avond tegen Duitsland met 3-1. Nederland won eerder eveneens met 3-1 van het gastland Polen. De finale is vanavond om 8 uur. De NOS zendt de wedstrijd live uit op Nederland 3 en via Radio 1. Het weer voorlopig nog stormachtig langs de kust en enige tijd regen.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 Don't stand me up, don't let me down. No, I need you tonight to hold me. Say you'll be. still a man. ritme van Zandvoort.